uur. Jobboot met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de AK-partij van president Erdogan op weg is naar een absolute meerderheid in het parlement. Ongeveer twee derde van de stemmen is geteld en de AK-partij staat nu op ongeveer 51 procent. De belangrijkste oppositiepartij CAP staat op ruim 20 procent van de stemmen. Ook lijkt het erop dat de Koerdische partij HDP opnieuw de kiesdrempel gaat halen. De AK-partij van Erdogan verloor vijf maanden geleden bij de parlementsverkiezingen de absolute meerderheid. Vervolgens lukte het de partij niet om een coalitie te vormen. Daarom werden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Het Russische passagiersvliegtuig dat gisteren in de Sinaï-woestijn neerstortte... is in de lucht al in tweeën gebroken. Dat zegt een Russische luchtvaartdeskundige na een eerste onderzoek van de wrakstukken. Dat het toestel in tweeën is gebroken was al meteen bekend. Dat dat in de lucht zou zijn gebeurd is nieuw. De Airbus stortte gisteren door nog onbekende oorzaak neer... kort nadat het uit de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh was vertrokken. Alle 224 inzittenden kwamen om het leven. Het lichaam dat afgelopen week is opgegraven in een volkstuinencomplex ten zuiden van Berlijn is inderdaad van de vermiste Elias uit Potsdam. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. De politie kwam het stoffelijk overschot van het jongetje op het spoor na een bekentenis van een 32-jarige Duitser die verdacht wordt van de moord op een ander jongetje. Die zou hij ontvoerd hebben uit het registratiecentrum voor vluchtelingen in Berlijn. Na zijn aanhouding bekende de man ook een tweede moord. Het KNMI waarschuwt voor vanavond voor dichte mist. Het verkeer zal er vanavond en ook vannacht op steeds meer plaatsen last van krijgen. Het zicht is dan op sommige plaatsen minder dan 200 meter. Het verkeer zal ook morgenochtend tijdens de spits hinder hebben van de mist, verwacht het KNMI. En dan het weer. Vanavond en vannacht dus in het hele land zware mistbanken. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst bewolkt en later ook wat zon. Het blijft wel droog. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dinsdag geregeld zon. Het wordt dan een graad of 14. Vanaf woensdag wisselvalliger met veel bewolking en later ook wat regen. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Vanavond en vannacht komt er op veel plaatsen dichte mist voor en heeft het verkeer ook nu al mee te maken. Verder is het erg druk op de A1 onder andere van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer en verderop tussen Naarden en Diemen 11. De A7 Den Oever-Zaandam tussen Horen Noord en Purmerend Noord 5 kilometer door wegwerkzaamheden. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen 5 kilometer. En de andere kant op tussen knooppunt Beverwijk en de afrit Haarlem-Zuid 13 kilometer. De spitsstrook is daar dicht vanwege de mist.